Het epicentrum lag voor de kust van de provincies Aceh en Noord-Sumatra. D66 in Amsterdam wil toch weer met de PvdA en GroenLinks praten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. De partij gaat in op een verzoek van GroenLinks. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt voor D66 was de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Op een vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA openstaat voor nieuwe gesprekken. Leefbaar Rotterdam wordt niet vervolgd voor het werven van volmachten voor de raadsverkiezingen vorige maand. Een raadslid van de partij had collega's in een e-mail tips gegeven om aan volmachten te komen. In de ogen van het Openbaar Ministerie kon die oproep gezien worden als het uitlokken van een strafbaar feit, maar dat is volgens justitie nauwelijks te onderzoeken. Het personeel van de spoorwegen in Frankrijk heeft voor de derde keer dit jaar het werk neergelegd. Na verwachting valt een derde van de hoge snelheidstreinen en de helft van de regionale treinen uit. Het internationale treinverkeer heeft waarschijnlijk niet veel last van de staking. Die duurt tot morgenochtend. Het Franse spoorwegpersoneel protesteert tegen mogelijke ontslagen en eist betere werkomstandigheden. Het dodental door noodweer in Rio de Janeiro en omgeving is opgelopen tot zeker 90. Urenlange stortregens veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen... onder meer in de sloppenwijken tegen de hellingen van de Braziliaanse miljoenenstad. Het zijn de ergste overstromingen in het gebied in 30 jaar.